moet je even langs de teststraat. Laat dat dit jaar niet aanleiding zijn voor de vierde golf. En dat betekent dat we van iedereen vragen die terugkeert van vakantie... om zich te laten testen. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat het je laten testen na vakantie... Ja, helpt om dat virus in de smiezen te krijgen... en helpt om nieuwe varianten van dat virus in de smiezen te krijgen. De minister zegt dat vooral jonge mensen met corona terugkomen uit andere landen. Hij wil dat zij zich na afloop bij de GGD melden. Ook kinderen tussen de 12 en de 17 zouden een coronavaccin moeten kunnen krijgen als ze dat zelf willen. Volgens de Gezondheidsraad is het veilig en zinvol. Vaak hebben kinderen minder last van corona, maar volgens de raad kunnen ze soms toch behoorlijk ziek worden. Ook maakt het de kans kleiner dat ze iemand anders besmetten. Weer een weerrecord in Canada. Er is daar een extreme hittegolf en de thermometer ging naar een nieuw all-time high. 47,9 graden werd het in het plaatsje Little voor For the second day in a row, the village of Lytton hit an all-time Canadian record at more than 47 degrees Celsius. Ook het noordwesten van de VS heeft te maken met extreme warmte. En een enorme knal in Den Haag vanmorgen. Daar ontplofte een busje van een aannemer. Het dak en de zijkant van de bus zijn weggeblazen. Meer dan 20 woningen in de straat zijn beschadigd. Veel ramen sneuvelden door de knal. Omroep West vroeg aan een van de buren hoe het met de eigenaar van de bus is. Ik denk doof, <laughs> voorlopig. Maar hij leek redelijk ongedeerd. Hij was bij zijn positieve. Is, is het een bekende? Nou ja, een buurman. Ja, een buurman van een Ja. En dat busje was zijn bedrijfsbusje? Ja, dat denk ik, zijn werkbus. Ja, maar daar gaat hij niet meer mee naar zijn werk. De burgemeester van Den Haag onderbrak een vergadering in het stadhuis om in de straat te gaan kijken. Mogelijk moet er voor sommige mensen tijdelijk een ander huis gevonden worden. Het weer. Vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog, maar er is ook kans op een onweersbui. In het zuiden is misschien de zon nog even te zien.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 En eh, we gaan proberen wat, uh, voor alle, elk wat wils muziek te draaien... en wat nieuwtjes tussendoor te gooien. We hebben nog een weerbericht zometeen. En eh, nou, dat gaan we even doen tot de klok van drie uur zo'n beetje. we gaan beginnen met een beetje humor. Oh ja? Goeiedag, u spreekt met lokale radio Wenjewoude... en omgeving Nederland, SMB, zo de Quizbast. Ja? Nou, dan heeft mijn lokale radio, dat zijn Radio Friesland. Ja. Maar we zitten niet op de kabel. U zit niet op de kabel, maar u heeft hem wel onder de WVA kunnen vinden van Radio Friesland, Bob en Channel Ja? Nou, dat weet ik zo niet misschien. Dat uh, eh, weet ik zo niet correct. Maar deze maar het is heel meestal een midden moet ik zeggen, het eh, programma van Hans Jong. Waar Precies. Ook van even, Precies, daar hebben we correct nou ingaan. En dat hebben bij de en Paap hebben wij dat al gedaan. Ja? Oh ja? Eh, ja, en u mag meedoen aan de quizbast. Wilt u daar aan meedoen? Ik kan wel meedoen. Ik ben fijn dat ik net volle weet, maar dat fijn, we je het wel. Ja, dat, dat zou wel. Ik, uh, ik zou zagen, ja, van die zo'n lookbeeld van de eh, Fjellen hebben wij ook een hoofdprijs gemaakt. Van ja? ja? van de Ja. En eh, de oude Fjerlepper, die hebben we toen verkocht. Ehm, u hoort zometeen een band met de prijzen die u kunt winnen. Ja, die komt langzaam langs. Ik zei, dan gewoon de band een lijstenloop. En daarna komt de band een keer versneld langs. En als u stop roept, dan heeft u de prijs. Dus hij zegt geen gaaien, geen of nevel. Ja? Ja. Nou, dan komen hier de prijzen die u kunt winnen. Een berentuitje. Een devildof. Een contrapuntje. Een knavelde. Een lebberzak. Een joekelaf. Een uitschuiftuit. Toe is dat Een gasmoletje. Een Een oorkwelder. Een noverdaf. Een anuspieper. Een snikkelsnijder. Een neusfrutje. Een snoffeldaf. Een schelmschoen. En een boy van Martin. Een hurkzwaard. Novenka. Een loopdelvertje. Die kent u natuurlijk. Een kwartslag. Een, een Een horrepiep. Van de steen een Een kopkneveltje. Dat waren ze. Eh, Meneer Van goed. Zegt u? <laughs> Ik zit er maar heel hard. Ja, hè? <laughs> nou, moeten we horen. De band komt zometeen versneld langs. En op het moment dat u stopt roept, is de prijs voor u. Aha. Ja? Waren de prijzen bij waarvan u zegt, die is ook wel heen je wel ja, Nou, misschien... Uh, eh, is zeker Sam misschien want ze is alle gewoon voor hetzelfde, maar uh, Precies. we horen het wel. Ja. Hier komt de band versneld. Als u stoproept, is die voor u. Daar gaat hij. Stop. Stop. We zullen kijken wat u gewonnen heeft. Een navelschep. Navelschep. Bent u er blij mee? Altijd, ja. Al, altijd. Dat kun mooi spitten, hoor. Ja, dat kan u mooi spitten, ja. Sorry dat. Ik vind daar niet aan de douchewest hebben, maak hem schoon. Kijk, precies, dat zou ik maar zeggen. <laughs> Zeg, hij komt naar u toe. Fantastisch. Hoi. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank je. Dag. Hoi. was yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares. Hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiera más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te en otros labios. Para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiera más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me con el sol cuando muera la tarde. Ja, dat is dus het resultaat dat je twee eh, mooie, mooie zangstemmen bij elkaar doet. Iglesias en Eros Ramazzotti eh, waren dit samen. Romantisch, dames.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 De, de maatregelen rond corona worden gelukkig allemaal weer lekker uh, stapvoets een beetje, ja, nu wel een beetje snel weer eh, teruggedraaid. En voor Zandvoort vind ik het ook wel belangrijk, want hier staat het alle activiteiten in Pluspunt en de Blauwe Tram, die eh, kunnen weer plaatsvinden. De verplichting tot het dragen van een mondkapje vervalt. Dit wordt een advies. uiteraard houden we wel anderhalve meter afstand en dat betekent dat er per ruimte of activiteit een maximum aantal deelnemers is. Maar bij, bij klachten blijf thuis. En zometeen gaan we nog wat Agenda puntjes uit de blauwe tram eh, aan u voorlezen. En over het pluspunt wat er zo'n beetje te doen activiteiten. En dat eh, doen we naar het volgende nummer. Spend all your time waiting for that second chance for a break that would make There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Diesel heet het nummer. Lekker rustig, heerlijk allemaal. Uh, ik vertelde het reeds eh, voor deze plaat... dat activiteiten Pluspunt eh, en de Blauwe Tem die gaan weer plaatsvinden, gelukkig. Want ja, daarvoor zijn ze toch bedoeld voor, een, voor leuke dingen door te, maken, door te maken daar. Heel leuk, worden mooie dingen georganiseerd door deze beide clubs. En, wat onder andere is het Jeugdhonk... Het eh, jeugdhonk is weer open in de blauwe trim. Let op, eh, wel even op de gewijzigde tijden en leeftijden. En eh, voor informatie moet je even bellen met Marieke op 06-363-008-09. En ze ziet je graag komen daar. Tijdens het jeugdhonk bieden we verschillende activiteiten aan... en ook mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat te doen is? Volg dan ook even hun Facebookpagina. Dan heb je leuke ideeën Bel dan eh, nogmaals bij, met Marike 06 363 008 09.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 kunt u in de grote zaal van de Blauwe Tram eh, gezellig aanschuiven bij het inlooppunt. En eh, mensen ontmoeten oude bekenden tegenkomen... of misschien nieuwe vrienden maken, een kopje koffie drinken... en vooral lekker babbelen. Wat gezellig. U betaalt 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden. Kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. En wilt u wat informatie, mail dan eventjes met de Blauwe Tram... naar Eva Elfink, en dan krijgt u alle informatie informatie. Oké, dankjewel. oud nummer van de Hollies. en eh, I'm sorry, Suzanne. En eh, na dit nummer hebben we wat info eh, over het pluspunt en de blauwe tram. gaan we nu hebben weer, eh, weer zo'n leuke activiteit eh, in de Blauwe Tram. Dat gaat over de, de eetclub. De eetclub in de Blauwe Tram. Bij eetclub de Blauwe Tram kunt u elke dinsdag van 12 tot half 2... de mm, warme maaltijd eh, met elkaar gebruiken. Naast lekker eten staat gezelligheid centraal. De eetclub de Blauwe Tram is voor alle inwoners van Zandvoort... die het gewoon gezellig vinden om samen te eten. De maaltijd wordt uitgeserveerd door vrijwilligers van de Blauwe Tram... onder begeleiding van een beroepskracht... en er wordt altijd een drie gangen menu geserveerd. U heeft keuze uit twee menus en ook een vegetarisch menu is een mogelijkheid. De kosten voor het gangen menu bedragen 9 euro. U kunt dinsdag komen eten, maar ook af en toe wanneer het u uitkomt. Eh, dus eh, ja, iedere dinsdag, maar ook ja, ja, andere keer mag ook. Tijdig reserveren is noodzakelijk. En u kunt reserveren tot maandagochtend 11 uur bij de balie van de Blauwe Tram. Dat is telefoonnummer 023 3040700 van 9 tot 12. Of eh, op 0633803279 03279 tijdens kantooruren. En dan eh, kunt u meteen eh, doorgeven wat, wat uw het menu is heeft al gereserveerd... maar mocht u zich onverhoopt een keer wel afmelden... dan kan het kosteloos tot maandagochtend 11 uur. De betaling verloopt via maandags automatisch in kassa of een pinbetaling. Lijkt het u gezellig zo lekker om zo samen te eten? Vindt u het makkelijk om een keer niet zelf te hoeven koken... Kom gerust eens uitproberen. Reserveer een plekje en eet met ons mee. U bent altijd van harte welkom bij deze. can settle down and have some brandy in our tea. Leave your bottle mama home, she never will say yes. If mama don't know now, oh she can guess. Oh Marianne, all day, all night is Marianne. Oh yeah, down by the seaside sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside sifting sand. Oh, when we marry, we will have the time you ever saw. I would be so happy, I'd kiss my mother-in-law. All the little children running in the bamboo hut. One for every palm tree and coconut. Oh, Marianne. All day, all night, Marianne. Oh, yeah. Down by the seaside, sifting sand. Even little children are Marianne. young by the seaside, sifting sound. Marianne, oh Marianne. All day, all night, Marianne. Oh yeah. Down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Let me hear you all day, all night, Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne. by the seaside sand. Ja, Marianne van de Big, eh, Big Bamboo hebben ze ook nog gezongen, deze jongens, toch? Ja, lekker nummer was dat allemaal, de Merryman. Uh, we zoeken altijd een eh, artiest van de dag bij elkaar. En het was nu vandaag even puzzelen. We hebben er eentje gevonden die onderdeel is van een groter geheel. We hebben het namelijk over Ian Anderson Pates. Uit, die is geboren in Nottingham, 29 juni 1948. Het is een Engelse muzikant, voornamelijk bekend geworden als drummer van de hardrockband Deep Purple. Tijdens de rustperiode van Deep Purple van 1976 tot 1984 speelde Ian achtervolgens bij Page, Aston Lord, Robin Trower, eh, Maggie Bell, Whitesneak en Gary Moore. Dat zijn niet de eerste de beste deze namen. Uh, begon met vioolspelen, maar op zijn vijftiende koos hij voor de drums... omdat die toch veel cooler waren dan een viool. Ja, er zit wel verschil tussen. Zijn allereerste eh, groepjes heten George en the Ravens, the Shinings en M15, later de Maze. En ook nog de episode 6. Deze groep, waarin ook Roger Clover speelde... had in 1967 een klein hitje met het nummer Morning Dew. In 1969 verlieten ze de groep om toe te treden tot Deep Purple. Pace is tot op heden het enige oorspronkelijk lid van Deep Purple... dat alle groepswijzigingen doorstaan heeft. En op de in 2019 door het tijdschrift Rolling Stones gepubliceerde ranglijst... van 100 beste drummers in de geschiedenis van de popmuziek... kreeg Ian Pace, ja ja, de 21ste plaats toegekend. Nou, het is nogal wat. En eh, ja, Deep Purple, wat eh, moeten we dan draaien?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 Like the circles that you find. your mind. Dat was uh, Joseph Feliciano. Dat was The Windmills of Your Mind. Eh, weer een eh, leuke activiteit. Ook samen. Ook samen is de plek voor ontmoeting en gezelligheid in Zandvoort Noord. Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u bij Ook samen van half twee tot 4 uur deelnemen aan spelletjes. Dat kost dan 2 euro. En creatieve activiteiten eh, voor 3,50 euro inclusief de koffie. Graag wel even van tevoren opgeven bij Jolande Meijer. Eh, ook op zondag kunt u meedoen met Oog Samen. Want elke eerste, derde, eerste en derde zondag van de maand van 11 tot 3. En dat kost dan 9,50 euro. En eh, speciaal voor Oog Samen rijdt de belbus op deze zondagen. Informatie en eh, reserveren tot vrijdag voor 12 uur. Telefoon 5717373. 73. En wat gaan we nu doen? We gaan weer wat anders even kijken. We hebben nog wat lekkere muziek hier. Ja, natuurlijk. Thank you. Met Last Time eh, gaan we verder met eh, ook wat eh, iets serieus, namelijk het weerbericht. het weerbericht heb ik hier van Weerplaza. Het weer voor vandaag en morgen. Nou, daar gaan we dan. Vanmorgen is het eh, bewolkt en op diverse plaatsen valt buien geregen. We hebben ze al achter ons geleidelijk trekken de meeste buien via het noordwesten het land uit. En vanmiddag weet met name in de zuidelijke provincies de zon soms door te breken. Daar wordt het 22 tot 24 graden en elders ligt de temperatuur wat lager. In het noordelijk kustgebied zorgt er nog wat aantrekkende noordenwind voor nog iets lagere temperaturen. En later vandaag vervormt zich in het zuiden en oosten lokaal een onweersbui... Vandaag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 14 graden. En morgen is het wederom bewolkt met af en toe regen. Dan gaan we meteen met de, de komende periode ook even doornemen. Want eh, donderdag is het over het algemeen bewolkt. Er valt er af en toe wat lichte regen. Er waait een matige zuidwestenwind. En het kwik krabbelt weer wat op naar maximaal van 18 tot 20 graden. Eh, jullie start daarmee wel eigenlijk aan de koele kant. Eh, vrijdag hebben we enkele buien, later zon. En vooral in de ochtend trekken enkele buien over het land. Maar in de middag breekt in het noorden en westen. En later ook elders de zon flink door. De temperatuur is weer hoger en stijgt naar 20 tot 23 graden... met de hoogste temperaturen in Brabant en Limburg. Ja, maar daar zitten wij weer niet. Zaterdag 3 juli hebben we geregeld zon, want een eh, schijnt geregelde zon... maar in de middag stijgt de kans op een bui weer... en de temperatuur gaat naar 21, 24 graden. Zondag de kans op buien... maar in tegenstelling tot zaterdag valt er wel meer buien. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maandag, we gaan heel sterk verder nog... maandag schijnt geregeld de zon. Op veel plaatsen is het droog. Eh, mocht het door een bui komen... dan maakt het noorden de grootste kans. En de temperatuur stijgt dan naar 21 tot 24 graden. En eh, aanhoudend blijft het een beetje de rest van de week... licht wisselvallig zomerweer. De zon die schijnt geregeld, maar dagelijks is er ook kans op een bui. En de temperatuur is gebruikelijk voor begin juli... en stijgt naar 21 tot 25 graden. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now come the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? Charlotte en The Most Beautiful Girl. Eh, voor de Thea, nee, de Createa's heb ik hier ook nog een eh, leuk puntje. De breikunstenaars. Uh, Breiklub, de breikunstenaars komt elke dinsdag en donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. Deelname is gratis, inclusief koffie. En de, de dames, misschien ook wel heren eigenlijk, de breikunstenaars, die werken ook op bestelling. Een eh, leuke muts, een poncho of een hippe tas, alles kan. Uh, eh, bezoek ook uh, de Facebookpagina van deze kunstenaar, breikunstenaars. En de de Rijlwinkel en de Breiklub samen sterk voor het goede doel. Dat doen we ook nog. De breikunstenaars van Oogzandvoort verkopen hun prachtige en unieke breisels... in de Rijlwinkel van Sinkel voor het goede doel. Voor informatie eventjes naar Jolanda Meijer. Oké, dankjewel. Simon, eh, een heerlijke stemlijke muziek op deze dame gemaakt. En, uh, nou, kijk eens op de klok. We gaan weer tot het, eh, naar het einde van deze twee uur lunchroom... op deze dinsdag 29 juni alweer. het zonnetje is nog steeds niet teruggekomen buiten. Dus ik hoop in ieder geval dat we een beetje leuke muziek... en leuke tips gegeven hebben nu in deze uitzending. En wat mij betreft zeg ik eigenlijk wel tot, tot de volgende week dinsdag weer.